De gemeente en een deel van de inwoners reageerden daar heel boos op. En nu probeert de eigenaresse van het hotel onder de verkoop uit te komen. Ze zegt dat haar helemaal niet is verteld dat er honderden asielzoekers in zouden komen. Volgens het COA was dat al vanaf het begin duidelijk en daarom stappen ze nu naar de rechter. Mensen die illegaal in ons land zijn, kunnen makkelijk de bezorgfiets pakken... en aan het werk bij Deliveroo en Uber Eats. Dat staat in het FD. Ze kopen online een account bij zo'n bezorgdienst van iemand die wel legaal mag werken. Die accounts worden volop verhandeld online en daar betalen ze zo'n 200 euro voor. Het loon sluift diegene dan weer door. De arbeidsinspectie zegt dat de bedrijven een boete kunnen krijgen. Het is geen beste week voor PSV. De ploeg uit Eindhoven verloor woensdag van Rangers uit Schotland... en mag daardoor weer niet meedoen aan de Champions League. In dezelfde wedstrijd viel aanvoerder Luc de Jong uit met een blessure... En het lijkt er nu op dat PSV het voorlopig zonder hem moet doen. Ja, het is duidelijk dat hij... Hij voelde meteen eh, naar zijn kuit in dat moment. Dus dan weet je dat het een, een acuut moment was. Hopelijk valt het mee. Maar dat zal wel, uh, zal wel over weken kunnen gaan, ja. Dat balen, ja. Ja. Het is ook geen beste dag om de trein te pakken, ziet verslaggever Onno Beukers op Utrecht Centraal. Hier ook op de borden staan eh, bijvoorbeeld de trein van 10 uur 41 naar Driebergen-Zeist. Die rijdt niet. De trein van 10 uur 52 naar Schiphol rijdt niet. 10 uur 52 naar Tiel rijdt ook niet. In het westen staakt treinpersoneel van de NS voor een beter salaris en een minder vol rooster. En daardoor is het treinverkeer in het hele land verstoord. Kunnen we niks aan doen, vertelt de NS. Wij voeren lange lijnvoering, dus we rijden vaak lang door door het land. En als we dan door bepaalde regio's niet kunnen rijden... betekent dat treinen die dat normaal wel zouden doen... op andere plekken staan. Dat betekent dat er dus treinen elkaar eerder weer tegenkomen op het spoor. Nou, dat is allemaal een ingewikkelde puzzel. Ja, check even de NS-app als je vandaag met de trein wil, is het advies. Het weer redelijk bewolkt, vooral in het oosten kans op wat buien. Graadje of 23. Morgen net zoiets. Dan blijft het wel droog en er is ook wat meer zonneschijn. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is momenteel behoorlijk druk op de N501 vanuit Den Burg naar Den Hoorn.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 And if the winds don't catch you, I will. I will. If the wind feelings. I'm probably gonna hurt your feelings. I'm probably gonna hurt you. Boy number 12 had a look in his eye. Bought up a sex and he started ZFM.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 wil onder het koopcontract met het COA uit. Het COA wil dat de verkoop doorgaat en stapt daarom naar de rechter. Minister Jetten voor Klimaat en Energie blijft erbij dat gemeenten die gas kopen bij het Russische staatsgasbedrijf Gazprom per 1 oktober een andere gasleverancier moeten hebben.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 Now that you're gone, I see it. You were out of my way, but so much has changed. So where did you go? Tell me you love me, or tell me you're leaving. Don't keep me waiting my darling, you are all I know. I'm a little lost without you, a little lost without you, without you by my side. I lost count of the days, so lost in a haze. Wherever I go, I feel you. You say you needed some time to you like California.